Freddy van Tijn met het NOS Journaal. De vakbonden hebben de Netcar-directie een ultimatum gesteld. Ze willen uiterlijk vrijdag meer duidelijkheid over een sociaal plan, anders volgen er mogelijk acties. Netcar praat al maanden met overnamepartijen om sluiting van de autofabriek te voorkomen. Er werken 1500 mensen bij Netcar. De gemeente Vlachtwedde heeft de asielzoekers in het tentenkamp in Ter Apel in een noodverordening gesommeerd het kamp te verlaten. Als ze dat niet doen, wordt het kamp ontruimd. De meeste Iraakse asielzoekers hadden vanochtend het tentenkamp al verlaten. Zij gingen in op het aanbod van minister Leers voor drie weken opvang in afwachting van een overleg van Leers met een Iraakse minister. In het kamp zitten nog voornamelijk Somaliërs en Iraniërs die zijn uitgeprocedeerd. De kwaliteit van open zwemwater in Nederland is slechter dan in andere Europese landen. Vooral binnenwateren als rivieren en vennen voldoen geregeld niet aan de normen van de Europese Commissie. Die deed op 22.000 plekken in Europa onderzoek naar de kwaliteit van open zwemwater. In Nederland voldeed 1 op de 10 onderzochte plekken niet aan de minimale eisen op het gebied van waterhygiëne. Vergeleken met 2010 is de kwaliteit van het Nederlandse zwemwater wel licht verbeterd. Maar samen met Bulgarije, Letland, Luxemburg en België doet Nederland het Europees gezien het slechtst. In Pakistan is de arts die de CIA op het spoor heeft gezet van Osama Bin Laden veroordeeld tot een gevangenisstraf van 33 jaar. De arts was aangeklaagd wegens hoogverraad. Hij was in Abbottabad een nep vaccinatieprogramma begonnen om de CIA zekerheid te geven dat Bin Laden in die Pakistanse stad verbleef. Met het programma hoopte de arts aan het noodzakelijke DNA-materiaal te komen om vast te stellen dat de CIA op het goede spoor was. Het weer. Vanmiddag toenemende bewolking. In het binnenland kans op enkele stevige onweersbuien met hagel. Temperaturen rond 20 graden aan zee en tot 29 in het binnenland. Morgen droog en zonnig. Dit was het NOS Journaal. Dit is René Passet van de ANWB. Tot nu toe een vrij normale avondspits voor de woensdag. Alles bij elkaar staat er nu 80 kilometer. De files van 4 kilometer en langer in de Randstad. Op de A1 Amsterdam-Amersfoort tussen Gooimeer en Knoop Eemnes 6 kilometer. Op de ring van Amsterdam de A10 West voor de Koentunnel 4. En op de A10 eh, West staat ook tussen Geuzenveld en Knoop het Nieuwe Meer 4 kilometer, maar dan richting Den Haag. Op de A12 Den Haag-Arnhem, daar is de dagelijkse file wat langer vanwege een regenbui tussen Knoop het Oude Rijn en Driebergen 7 kilometer. De A15 Rotterdam-Gorkum bij Sliedrecht West 4, de A16 Rotterdam-Breda voor de Randweg Dordrecht 4... De A20 Rotterdam-Gouda bij Terbrechtseplein 4 kilometer. De A27 Utrecht-Almere tussen Rijn Rijnsweert en Beeldhoven 5. En op de A28 Utrecht-Amersfoort tussen de Uithof en de afrit en Dolder 4 kilometer.